Op een terrasje. Fijn in de zon. Lekker genieten. Lekker genieten. De drank op de bon. Even een baal Geen zin in mijn baas. Wat ze ook zeggen, lap ik gewoon aan mijn iets lekker uit.